spoedige start. Juri Benitski met het NOS-journaal. Het treinverkeer in de Randstad is zwaar verstoord... en waarschijnlijk blijft dat de hele avond nog zo. Volgens de NS zijn er vooral in het midden en westen van het land grote problemen. Van en naar Amsterdam rijden geen treinen meer. Ook tussen Utrecht en het westen van het land is het treinverkeer ernstig verstoord. Vanwege de sneeuw en gladheid was de, had de weg te maken met de drukste avondspits. Rond 5 uur telde de ANWB over 1500 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Code rood is van kracht in bijna heel het land, op Limburg en de Wadden na. In veel steden ligt het busvervoer plat. Bussen zijn teruggegaan naar de remise omdat het te gevaarlijk is. Op Schiphol is een groot aantal vluchten geannuleerd... en het vliegveld in Rotterdam is zeker tot 11 uur vanavond dicht. Als het aan justitie ligt, betaalt een veroordeelde drugshandelaar... zo'n 64 miljoen euro aan de staat. De man verdiende het geld met de smokkel van duizenden kilo's cocaïne. Die liet hij per vliegtuig van Brazilië via Frankfurt naar Rotterdam komen. De drugshandelaar werd in 2011 veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Apple heeft muziekherkenningsdienst Shazam gekocht. Met die app kunnen gebruikers achterhalen welke muziek ergens is te horen. De iPhone-maker legt volgens Amerikaanse media 340 miljoen euro neer voor het bedrijf. Waar Apple Shazam precies voor gaat gebruiken is nog niet bekend. Morgen is ruim 90% van de basisscholen dicht vanwege een leerkrachtenstaking. Dat verwachten de onderwijsvakbonden. Meesters en juffen willen meer salaris en een minder hoge werkdruk. Vanwege de staking mogen ouders die bij een aantal grote bedrijven werken... morgen hun kinderen meenemen naar het werk. Daar worden dan activiteiten georganiseerd. Het weer dan nog. In de loop van vanavond en vannacht trekt de sneeuw weg. Ook vannacht en morgen is het glad. Morgen kan er nog een enkele sneeuwbui vallen, maar dan gaat het ook dooien. Dit is ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In grote delen van het land heeft het verkeer nog steeds last van de gladheid door sneeuw. De grootste problemen zijn daarbij Rotterdam, Den Haag en in Noord-Holland. De vertraging is daar wel afgenomen. Op veel hellingen, zoals bij knooppunten en uitgangen van tunnels, staan vrachtwagens stil. Het is beter om voorlopig niet de weg op te gaan. Veel vertraging is er onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Afritsoest een half uur. Daar is ook nog een vrachtwagen met aanhanger geschaard. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A7 Horen richting Zaandam tussen Afrit Horen en Zaandam drie kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De A15 Rotterdam Europoort tussen Knopend Vaanplein en de Botlektunnel 20 minuten vertraging. De N210 Rotterdam richting Schoonhoven voor Lekkerkerk 20 minuten en 212 woorden richting Vinkenveen tussen Kamerik en Nieuwkoop een half uur vertraging.